Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Frankrijk heeft de afgelopen maanden al honderden mensen uit Afghanistan geëvacueerd. Dat gebeurde omdat werd verwacht dat de Taliban de macht zouden veroveren en er gevaar dreigde. Vier maanden geleden begonnen daarvoor de voorbereidingen. De Franse ambassade stelde lijsten op met namen van mensen die in aanmerking kwamen voor evacuatie. Dat waren niet alleen Fransen, maar ook Afghaanse tolken, chauffeurs en keukenpersoneel. We willen de mensen niet vergeten die voor ons hebben gewerkt, zegt een hoge ambtenaar. Een van de twee mannen die vastzitten voor de moord op Peter R. de Vries... is een week voor de moord gezien door een medewerker van de parkeergarage in Amsterdam... waar de Vries zijn auto parkeerde. Het gaat om de Pool Camille E., meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Volgens het blad zag de medewerker een man die de Vries in de gaten hield. Hij waarschuwde de beveiliging van RTL Boulevard... die vervolgens de politie inlichtte. Wat hij met de melding heeft gedaan is niet duidelijk. Na de arrestatie van Camille E. herkende de parkeergaragemedewerker hem. De Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd na de moord. De Turkse president Erdogan doet een klemmend beroep op de EU-landen om Afghaanse vluchtelingen op te nemen. Hij zegt dat Turkije niet van plan is om het migrantenpakhuis van Europa te worden. De afgelopen tijd melden zich duizenden Afghanen aan de Turkse grens na een tocht door Iran. Europa moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor deze mensen, vindt Erdogan. In de haven van Rotterdam is 4000 kilo cocaïne onderschept. De drugs zaten verstopt in twee containers met ananaspulp, afkomstig uit Costa Rica. Er is niemand aangehouden. Het weer, overdag soms een bui, maar ook droge perioden met wat zon.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 Come on and respect me when I'm working. Oh, ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Lege glazen, je schenkt ze vol. Beslagen ramen, Hart op hol. Je huid is statisch, ik krijg een schok. Wat een magische avond voor ons.